Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Amnesty International van het populisme en de gevolgen voor de mensenrechten. Volgens de organisatie is de situatie vorig jaar aanzienlijk verslechterd... en komt dat deels door de opkomst van politieke stromingen... die zich afzetten tegen de gevestigde orde. Daarbij wijst Amnesty naar de opkomst van Trump in de VS... Orbán in Hongarije, Modi in India, Erdogan in Turkije... en Duterte in de Filipijnen. Volgens Amnesty zijn de grenzen opgeschoven van wat normaal wordt gevonden... en gebruiken politie politici schaamteloos allerlei haatvolle retoriek... en rechtvaardigen op die manier vrouwenhaat, homofobie en racisme. De politiemedewerker die maandag werd opgepakt wordt ervan verdacht opsporingsinformatie te hebben gegeven aan een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie, meldt NRC. Volgens de krant had de agent toegang tot zeer vertrouwelijke opsporingsinformatie en zijn mogelijk locaties van safehouses uitgelekt. Steeds minder jongeren tussen de 15 en 25 jaar zijn godsdienstig, meldt het CBS. In 2015 zei 41 procent dat ze bij een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing hoorden. In 2010 was dat 49 procent. Het christendom is veruit het populairst. 28 procent rekent zich tot deze stroming. 8 procent is moslim. Protestanten bezoeken relatief het vaakst een religieuze bijeenkomst. 56 procent van de protestantse jongeren gaat regelmatig naar de kerk. Van de islamitische jongeren bezoekt 36 geregeld een moskee. En van de katholieke jongeren gaat 6 minstens één keer per maand naar de kerk. De politie is nog altijd op zoek naar de man die begin deze maand een Turkse kapper in brand stak in Enschede. Daarnaast wordt nu ook nadrukkelijk gezocht naar iemand die hem heeft geholpen. De politie doet daarom ook een nieuwe oproep aan getuigen om zich te melden. Naast tips over de dader wil de politie graag ook meer informatie over de bestuurder van de vluchtauto. Het weer, bewolking en regen. Langs de kust waait het hard, kracht 7. Komende dag is het regenachtig, maar in de middag wordt het vooral in het noorden droger.